Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De kinderombudsman heeft sinds vanochtend al tientallen bedreigingen ontvangen. Dat gebeurde nadat ze had gezegd dat Zwarte Piet moet worden aangepast. De mailbox van kinderombudsman Calverboor loopt vol met doodsverwensingen... opmerkingen dat ze naar een ander land moet en dat ze een ziekte moet krijgen. De kinderombudsman maakte vanochtend bekend dat Zwarte Piet in strijd is... met het VN-verdrag voor de rechten van het kind en moet worden aangepast. De Russische ambassadeur in Den Haag is op het matje geroepen bij minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Aanleiding waren uitspraken van de Russische regering over het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. In reactie op de presentatie van de eerste resultaten van dat onderzoek kwam er kritiek vanuit Moskou. De professionaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van het Nederlandse Openbaar Ministerie werden in twijfel getrokken. Koenders heeft de Russische ambassadeur gezegd dat dergelijke ongefundeerde kritiek onacceptabel is. Meer dan de helft van de kerncentrales in Frankrijk vertoont ernstige gebreken. Volgens de Franse toezichthouder is het koolstofgehalte in de buizen en kranen van de koelsystemen veel te hoog. Daardoor kan het staal breken als er ijskoud water door die leidingen stroomt. Het koelsysteem moet voorkomen dat een kerncentrale oververhit raakt. De gouverneur van een regio in Noord-Siberië wil een kwart miljoen rendieren laten afmaken. Hij is bang voor verdere verspreiding van mildvuur dat deze zomer in het gebied opdook. Een jongen overleed aan de gevolgen van de infectieziekte. Een karkas van een rendier is de oorzaak van de uitbraak, waaraan ook meer dan 2000 rendieren en vier honden bezweken. Volgens deskundigen is het risico van de verspreiding van mildvuur veel groter als er te veel rendieren te dicht bij elkaar leven. Er zijn nu zo'n 700.000 rendieren in het gebied en daarvan moeten er dus 250.000 verdwijnen. Het weer in de loop van de dag vanuit het westen zon. Ook nog kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden.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 De A9 Alkmaar-Amstelveen voor eh, de Wijkertunnel staat 2 kilometer file vanwege een te hoge vrachtwagen. De tunnel is dus even dicht eh, in zuidelijke richting. En op eh, de A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen Nieuwebrug en Knoopend Oude Rijn 13 kilometer file door uitgelopen werkzaamheden.